Drie uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De variant van de vogelgriep die gisteren is geconstateerd... bij een pluimveebedrijf in het Utrechtse Hekendorp... is ook voor mensen besmettelijk. Het ministerie van Economische Zaken heeft daarom een landelijk vervoersverbod ingesteld... voor gevogelte, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van pluimveebedrijven. Er geldt ook een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en ander gevogelte in heel Nederland. De maatregelen gelden ook voor hobbydierhouders. In heel Nederland is een jachtverbod ingesteld voor alle dieren. 16 bedrijven in de buurt van de besmette boerderij in Hekendorp worden onderzocht op de aanwezigheid van vogelgriep. De variant is niet overdraagbaar van mens op mens. Mensen kunnen alleen ziek worden bij direct contact met besmette dieren. Bij de intocht van Sinterklaas in Amsterdam is gedemonstreerd tegen Zwarte Piet, net als gisteren bij de landelijke intocht in Gouda. De gemeente Amsterdam had daarvoor het beursplein aangewezen. Het protest verliep rustig, wel stond de ME paraat. Er zijn in Amsterdam geen extra veiligheidsmaatregelen genomen. Voor het eerst zijn er in Amsterdam ook pieten te zien met alleen roetvegen op hun gezicht. De Zwarte Pieten discussie begon vorig jaar in Amsterdam. In Deventer heeft een groep feestgangers vannacht ambulancepersoneel en de politie aangevallen. De politie was uitgerukt na een melding van een ruzie op een feest. Toen er een ambulance aankwam voor iemand die gewond was geraakt... gingen mensen verhaal halen omdat ze vonden dat de zieke auto te laat was. Een jongen werd aangehouden voor belediging. Daarop keerden groepjes mensen zich tot twee keer toe tegen de politie. Ze werden met de wapenstok uiteengejaagd. Het weer bewolkt en vooral in het midden en noorden regen of motregen. In het zuiden ook af en toe droog bij een graad of 11. Morgen overwegend droog en geregeld zon en het wordt ook dan een graad of 11. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Bunschoten, 4 kilometer door een ongeluk. Verderop bij knooppunt Hoevelaken, 3 kilometer. Op de A2 Utrecht-Amsterdam bij knooppunt Amstel... 2 kilometer door een ongeluk. En op de A13 van Den Haag naar Rotterdam, 2 kilometer bij Delft.